Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS heeft nog eens voor 250 miljoen dollar aan wapens en uitrusting aan Oekraïne gegeven. Het gaat om het laatste deel van het eerder goedgekeurde steunpakket. De steun bestaat uit onder meer extra luchtafweergeschut, munitie en antitankwapens. tankwapens Volgens buitenlandminister Blinken is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een nieuw pakket wordt goedgekeurd voor Oekraïne. President Biden wil daarvoor 61 miljard dollar vrijmaken, maar tot nu toe wordt dat door de Republikeinen in de Senaat geblokkeerd. De man die vorige week om zich heen schoot bij een universiteit in Praag... heeft in een brief bekend dat hij eerder een man en een baby heeft vermoord. Dat heeft de Tsjechische politie bekendgemaakt. De 24-jarige student werd al verdacht van de dubbele moord. Bij de aanval van vorige week kwamen 15 mensen om het leven... onder wie de dader die zichzelf doodschoot. 25 mensen raakten gewond. Over een motief voor de aanval bij de universiteit is nog niets bekendgemaakt. Aan de Australische kust hebben badgasten meerdere pakketten cocaïne gevonden. Voor de westkust spoelden de afgelopen dagen zo'n 124 kilo harddrugs aan. De Australische politie heeft een onderzoek ingesteld om de herkomst van de cocaïne te achterhalen. Waardoor de pakketten in zee terecht zijn gekomen is niet bekend. Strandgasten worden opgeroepen om de pakketten niet te openen en de politie te bellen als ze iets vinden. Het weer, het is zo goed als overal droog. Er waait wel een stevige zuidwestenwind en het is een graad of 9. De komende dag af en toe zon, een aantal buien en veel wind. Het blijft wel zacht bij een graad of 11.